7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Twee jaar na de ramp met vlucht MH17 herdenken de nabestaanden vandaag hun omgekomen geliefde in Vijfhuizen, niet ver van Schiphol. Alle 298 namen van de slachtoffers zullen worden opgelezen. Rond de tijd dat het radiocontact met de Boeing 777 van Malaysia Airlines verloren ging, is er een minuut stilte. En dat is om tien voor half vier. De MH17 was toen boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten. Op uitnodiging van de nabestaanden is premier Rutte ook bij de herdenking, maar hij zal niet spreken. In Leiderdorp woedt al enkele uren een zeer grote brand in een loods bij een afvalverwerkingsbedrijf. Brandweerlieden uit de hele regio zijn opgetrommeld om het vuur te bestrijden. De brandweer laat de loods nu gecontroleerd uitbranden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De rook trekt grotendeels weg over de polder, waardoor de overlast voor omwonenden meevalt. De film Bastille Day over een aanslag tijdens de Franse Nationale Feestdag, 14 juli, zal niet meer in de Franse bioscopen worden vertoond. De producent van de film zegt dat de film is teruggetrokken, uit respect voor de slachtoffers van de aanslag in Nice. Eerder was alleen voorgenomen om de publiciteit op een laag pitje te zetten. De film ging een dag voor de aanslag in première in Frankrijk. Hij draaide in 230 zalen. In Wessum in Limburg is een man van een boot gevallen en verdronken. Hij viel waarschijnlijk in het water tijdens het plassen. En dat gebeurde rond kwart voor één vannacht in de jachthaven van het Limburgse dorp... tussen Roermond en de Belgische grens. Na de val werd een massale zoektocht op touw gezet. Na bijna een uur werd de man bij een steiger teruggevonden. Redding bleek echter niet meer mogelijk. Het weer bewolkt en er valt lokaal wat neerslag. In de middag klaart het vanuit het noordwesten op en blijft het verder droog.